Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht. In die stad in Bosnië en Herzegovina werden 29 jaar geleden... meer dan 8000 moslimmannen en jongens vermoord. Ze waren naar een gebied gevlucht dat door Nederlandse militairen beschermd moest worden... maar die konden de inval van Bosnische, Servische troepen niet tegenhouden. Ayla van 18 was bij die herdenking en liep ook mee met de Vredesmars. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt en dat we natuurlijk op deze manier ook er stil bij staan. Ik kom niet zelf uit Srebrenica, maar ik vind het wel heel belangrijk om alsnog te lopen om voor mij mensen te staan. Srebrenica is onderdeel van mijn identiteit en geschiedenis, maar om de gebeurtenissen te herdenken hoef je niet per se Bosnisch te zijn. Het is iets wat ons allemaal raakt. Mensenrechten zijn voor ons allemaal belangrijk en we moeten er allemaal zwaakzaam op zijn ehm, dat die dus ook worden beschermd. De Vredesmars ging onder meer langs de plek waar nabestaanden graag een monument willen en langs de gevangenis waar Radko Mladic vastzit. Onder zijn leiding vond de genocide in Srebrenica plaats. Een basisschoolleraar en tennisleraar uit Pijnakker krijgt zeven jaar cel voor het misbruiken van vijf meisjes. De meeste slachtoffers waren jonger dan 14. De man van 63 misbruikte een van de meisjes vijf jaar lang. Zij was elf toen het begon. Op de computer van de man stond een lading kinderporno. Het ging om duizenden afbeeldingen en een paar honderd filmpjes. Het aantal leerlingen dat blijft zitten neemt toe, terwijl uit onderzoek blijkt dat een jaar overdoen lang niet altijd goed is voor een scholier. Mijn collega Jos van NOS Stories zocht uit wat de impact is op iemand die blijft zitten. Ja, we hebben veel jongeren gesproken en die zeggen... blijven zitten is echt het ergste wat me kan overkomen. Ze zijn bijvoorbeeld bang hun motivatie te verliezen of hun vrienden kwijt te raken. En hoewel zitten blijven soms wel kan helpen, dat iemand het jaar erop betere cijfers haalt... blijkt uit onderzoek dat het op de lange termijn eigenlijk helemaal niet zo positief werkt als gedacht zitten blijven switchen namelijk vaak van school of verlaten de school zelfs zonder diploma. En daarom zijn er inmiddels ook scholen waarop niemand kan blijven zitten. Hoe dat werkt zie je in de YouTube-video van NOS Stories. Het weer, zon op veel plekken, maar ook veel ruimte voor wolken. Het is overal droog en zo'n 21 graden. Vannacht bewolkt en morgen een druilerige dag, dan is het zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het vooralsnog mee met de drukte. De langste file zal ik je noemen. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Kwartiertje vertraging bij Purmerend. Klein kwartiertje op de A10 vanuit de Koenplein naar knooppunt Amstel. Dat is dus op de A10 Zuid, de buitenring bij knoppend Amstel 9 kilometer file. En op de N200 vanuit Amsterdam naar Haarlem 10 minuten vertraging tussen Westpoort en de Halfweg.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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toeretappe van vandaag is gewonnen door de Eritrese renner Biniam Girmay. In de massasprint was hij net iets sneller dan Wout van Aert. Voor Girmay is het de derde zege deze Tour. In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht. Vandaag, 29 jaar geleden, vielen Bosnische Serviërs de enclave binnen... en vermoorden 8000 moslims. Israël heeft de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA... een lijst gegeven met medewerkers die ook voor Hamas zouden werken. Volgens Israël gaat het om ruim 100 mensen van UNRWA in de Gazastrook. En het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen is het grijs en nat en het wordt morgen een graad of 17. always been promise i up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning.